uur. Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt dat het Russische leger zich terugtrekt uit de Oekraïnse stad Gerson. Dat zou betekenen dat Oekraïne daar weer voor het zeggen heeft. Gerson was de eerste grote stad die in Russische handen viel. Oekraïne vindt het wel spannend. Het heeft eerder gewaarschuwd dat de Russen mogelijk een terugtrekking in scène zetten... om het Oekraïense leger in de val te lokken. En het doen van een SOA-test is niet zo makkelijk. Dat zeggen jongeren tegen NOS Stories. Mijn collega Lily Sophie Maigret legt uit waarom de drempel voor een tripje naar de GGD voor veel mensen hoog ligt. We horen van jongeren dat ze het idee hebben dat je gelijk als slet gezien wordt als je bijvoorbeeld een SOA hebt. En ze ervaren zichzelf en andere mensen als onhygiënisch. En eh, ja, als je dan het iets ongemakkelijks vindt om over te praten, dan denk je er misschien ook liever niet aan. En laat je jezelf ook minder snel testen, omdat je het gewoon niet wil weten. De GGD hoopt dat er op scholen meer aandacht komt voor seksuele voorlichting hopen dat er zo meer kennis komt over SOA's en het minder gênant wordt om erover te praten. Een massa-ontslag bij Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. 11.000 mensen vliegen eruit, oftewel 1 op de 8 medewerkers. Verslaggever Nando Kastelein weet meer. Ze verdienen nog altijd miljarden dollars met advertentieinkomsten, dus hè, dat is niet zomaar weg, maar de groei is het afnemen. En je ziet daarnaast dat de winst afneemt en ja, ze belanden dus wel in een nieuw tijdperk voor het bedrijf. Of er ook in Nederland mensen weg moeten is nog niet bekend. En net 5 schrapt vanavond een uitzending van het programma Moorddossier. Die zou gaan over de moord op een man in Friesland vijf jaar geleden. Maar zijn nabestaanden vinden het te heftig. De familie wordt gesteund door slachtofferhulp. Die zegt dat dit soort programma's superveel impact hebben. De organisatie riep laatst Netflix ook op om de serie over moordenaar Jeffrey Dahmer te verwijderen. Het weer, komende uren nog wat buien. Het is zo'n 14 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen droog, af en toe zon en dan nog steeds veel wind en een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB veel problemen nu rond Amsterdam. En dat heeft vooral te maken met technische problemen aan spitsstroken. Zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen ten Nieuwe Meer. Kwartier vertraging hier. De spitsstrook is daar dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Hoogmade. 20 minuten oponthoud. De A10 knooppunt Watergrasmeer richting knooppunt Komplein. Ook daar is de spitsstrook dicht. En dat geeft bij elkaar een klein kwartier vertraging. En de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen industriegebied Boekelermeer en Sint Pancras.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 Now that I found empty music for a sushi restaurant. Alright, alright. Scuba dooba doo. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. Scuba dooba doo. I'm not going to get lost for?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 Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky zegt tegen persbureau Reuters... dat het nog te vroeg is om te spreken over een terugtrekking. Een man van 66 die door Rwanda wordt verdacht van genocide... mag niet worden uitgeleverd aan dat land. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald... omdat zekerheid over een eerlijk proces ontbreekt. Hij kreeg in 2003 de Nederlandse nationaliteit. De zwaan die vanmiddag met een vleugel vast zat aan de bovenleiding tussen Zwolle en Meppel is bevrijd. Het dier kwam klem te zitten en is met een hoogwerker losgemaakt. Volgens ProRail ziet het er niet goed uit voor de zwaan. Het weer, langs de kust onweer en windvlagen 14 graden. Vanavond trekken de buien weg en zijn er opklaringen.